Mariette Krol met het NOS Journaal. Politie en Defensie hebben sinds kort gespecialiseerde teams rondrijden... die sneller kunnen optreden tegen terreur. De teams beschikken over snelle auto's en automatische wapens. Ze haken aan bij 112-meldingen die mogelijk gaan over zwaar geweld... zoals een overval of signalen voor een aanslag. De nieuwe werkwijze is ontwikkeld na de aanslag in januari op Charlie Hebdo in Parijs. Specialisten van politie en defensie werken erin samen en dat is uniek in Europa. Het kabinet maakt voor de opvang van vluchtelingen dit jaar 350 miljoen euro vrij en volgend jaar 400 miljoen. Het geld komt vooral uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Het kabinet gaat uit van 58.000 asielzoekers per jaar. Het geld komt bovenop de 187 miljoen die gemeenten en provincies krijgen voor de opvang van asielzoekers. Na ABN AMRO brengt de staat begin volgend jaar ook verzekeraar ASR naar de beurs. ASR maakte deel uit van Fortis Nederland ABN AMRO, dat in 2008 werd genationaliseerd. Minister Dijsselbloem hoopt met de beursgang minimaal 3,2 miljard euro binnen te halen. Hij zegt dat het goed gaat met het bedrijf en dat de staat geen verzekeraar hoeft te runnen. Peking gaat strengere milieueisen stellen aan auto's en bussen. Het worden de strengste ter wereld, zeggen de Chinese autoriteiten. ze moeten over twee jaar ingaan. Personenauto's moeten de uitstoot met 40% verminderen, vrachtwagens en bussen met 50%. Peking is na Shanghai de grootste stad van China met een kleine 20 miljoen mensen. De Russische president Poetin wil geen gesprek met zijn Turkse ambtgenoot Erdogan... zolang Turkije geen excuses aanbiedt voor het neerhalen van een Russisch gevechtsvliegtuig. Erdogan had voorgesteld dat de leiders elkaar zouden ontmoeten op de klimaattop in Parijs. Maar dat gaat dus niet door. De Turken hebben ook gezegd dat ze excuses willen voor de Russische schending van het Turkse luchtruim. Het weer, vanavond vanuit het westen meer regen en ook wind. Morgen opklaringen en zon. In de avond gaat het dan opnieuw regenen en stevig waaien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertraging op de A1 naar Amersfoort vanuit Amsterdam tussen Blarikum en Bunschoten. Verder richting Amsterdam tussen Barneveld en Amersfoort Noord 6 kilometer na een ongeluk. A2 Amsterdam-Utrecht tussen Apkoude en Breukelen na een ongeluk 7 kilometer. A12 naar Den Bosch. Dat moet zijn de A2 naar Den Bosch tussen Culemborg en Zalbommel over 12 kilometer. De A4 naar Amsterdam 13 kilometer file tussen Knoop en Ippenburg en Zoeterwoude na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A6 Lelystad Muiden voor Muidenberg 8 kilometer. Op de A10 Watergasmeer knooppunt Koenplein. Tussen Watergasmeer en Osdorp 10 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd met een motorrijder. A12 Den Haag Utrecht 10 kilometer tussen Zoetermeer en knooppunt Gouwen. A12 Utrecht Den Haag tussen Nieuwebrug en Reewijk 5 kilometer. De A13 naar Rotterdam. Daar staat eh, tussen Prins Klausplein en Kleinpolderplein file. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum 20 kilometer tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Gorkum na een ongeluk. De A27 Almere-Utrecht tussen Eemnes en Lunetten over 15 kilometer. A27 Utrecht-Breda over 17 kilometer tussen Hagenstein en knooppunt Gorkum. A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst over 14 kilometer. En de A44 Amsterdam-Den Haag een kwartier vertraging tussen Leiden en Wassenaar.